een Klomp met het NOS-journaal. De SP heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Van der Steur... vanwege zijn optreden in de zaak rond forensisch expert Maat. De motie krijgt de steun van de PVV en de Partij voor de Dieren. Andere oppositiepartijen willen dat de minister een plan maakt om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. Van der Steur had kritiek op een lezing van Maat over MH17-slachtoffers, waarna hij hem uit het onderzoeksteam zette. Later bleek uit een rapport dat de hoogleraar geen fouten had gemaakt. De oppositie vindt dat Van der Steur Maat veel te laat excuses heeft aangeboden. Hij houdt de steun van een Kamermeerderheid. Bij Xenos moeten de komende tijd 250 medewerkers weg. Zes of zeven filialen worden gesloten. De maatregelen zijn onderdeel van een reorganisatie... die volgens het bedrijf nodig is om de positie van Xenos te versterken. In totaal heeft Xenos 3500 medewerkers en zo'n 200 winkels in Nederland. Bij de banen die verdwijnen gaat het vooral om leidinggevenden en coördinatoren. Xenos is onderdeel van het Blokker-concern. Bij Blokker zelf werden vorig jaar al 440 banen geschrapt. In Berlijn is een vrouw voor de metro geduwd en omgekomen. De vrouw van 20 stond rond middernacht op de metro te wachten. Toen de metro het station binnenreed duwde een man van 28 haar van het perron af. Ooggetuigen zagen het gebeuren en hielden de man vast totdat de politie kwam. De politie gaat ervan uit dat de twee elkaar niet kenden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer vanavond en vannacht is het op veel plekken bewolkt, bij min 5 tot 0 graden.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 Het zijn, uh, ja, 70% zijn het allemaal verzoekjes. zonder allemaal namen erbij te noemen. Want ja, het is een radiostation. En naar radio wil je graag luisteren en muziek horen. En geen DJ. Nee, dat kan ik me tenminste best voorstellen. Burgess Let's. found a woman. I feel that truly love. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad. I didn't know it. Her pretty smile never did show it. All I knew is what I could see. I knew I wanted her for me. I took her home to mama. Mama wanted to see my future bride. Oh, she looked at us both. And then she called me to her side. She said, son, take time to know her. It's not an overnight thing and to know her. Please don't rush into this thing. But I didn't listen to mama. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work. Michael was my future bride. He looked at us both and then he called me to his side. He said, Son, take time to love a girl. It's not an overnight plan. You better take time to know her. Please, please don't rush into this thing. What it looked like, everything was gonna turn out alright. I came home a little early one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand and said, son, take time to It's not an overnight thing. Gislets. Let's Take Time to Know Her. En dat uh, moet ik altijd doen, vind ik. En wat is een man? Een man? Wat is dat? This is a man. Man-made light, light take us out of the dark. Man made a boat for the water like Noah made the ark. This is a man. man make them toys. And after man make everything he can, man makes money to buy from other man. But a woman makes a better man. Man needs a woman. Man think about anything above. But money can't buy him love. Face the fact. You gotta face the fact. Man needs a woman. He needs a woman. It's a man's man's world. Volgens eh, James Brown. En ja, daar hebt die man natuurlijk gelijk aan. Ja, zeker. zeker. Ik heb dat Welen ooit eens live zien, eh, zien eh, zingen. Ja, maar dat kan die. Ja, ja, dat, eh, dat klopt inderdaad. Ik dacht, is dat, ik Op de nou- grote markt in Haarlem heb ik dat gezien. Ja, god, onder u echt? Ja, zeker. Echt waar? Nou, zeker weten. Was oh. met eh, jazz, uh, Haarlem Jazz was dat. En dan gaat hij nummers van James Brown zingen? Ja, nou ja, hij zong natuurlijk ook zijn eigen ding. Wicked, Wicked Games en zo. En, ja. dat is een fenomenale zanger. Ja. Ja, maar het is tegenwoordig, het heet Haarlem Jazz, maar er wordt natuurlijk van allerlei muziek tegenwoordig gebracht, Willem. Dus, ja, dat is wel zo. En, eh, en enig idee wanneer dat weer is? Eh, augustus. augustus. Augustus van dit jaar komt dat weer voorbij. Ja, ja dan uh, niet tijd en dan geven we het wel even. Ja, dan moet, je, dan moet je echt komen kijken. Want het is echt wel leuk af en toe op de Grote Markt dan. Maar ook in alle, alle straten daaromheen eigenlijk. Dus de oude Groenmarkt en zo. Ja. En ook op het nieuwe Kersplein. Daar hebben ze echt... <laughs> jij, presteert het weer om van de Soul Show een informatief programma te maken. Ja, maar daar hebben ze, daar hebben ze echt een... een eh, dat plein gebruiken ze echt voor de echte jazzmuziek, zeg maar. voor de, ja. Dat is ik, kan me uit, ik kan me de tijd herinneren dat ik... Eh, ik was een houthakker. Ja, oké. Maar oh, eh, houthakker. Ja? de carpenter. <laughs> de Four Tops. En je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort, de Salt Train. Dit was toch geen brand new nummer, eh, Wil? <laughs> Nee, hij was, eh, hij was vrij antiek. Eh, maar goed, dat, geeft niet, want alles kan in de zon. Ja, dat, bloeit mijn vader hard weer op. Want Sven die zong dat ooit bij, bij zo'n Nickelodeon. Die, <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Echt waar, brand new ook. Van, de, de, de versie van Simply Red. Oké, nou, dit, dit toch niet, hoop ik. Like this time. Let's make love tonight. Marvin Gaye. Ja, dat was wel iemand die eh, toch wel even een stempel op het eh, hele soul gebeurde eh, zette. Terwijl dit nummer eigenlijk niet echt als uh, zijn soul bedoeld was natuurlijk. Maar het zijn wel nummers die eigenlijk niet kapot zijn te krijgen. Want je hoort, zo, hoort ze zo regelmatig voorbij komen. En het verveelt ook nooit, die muziek. Nee, gek genoeg niet. Iedere keer gooi ik hem er toch in. En ik krijg toch, toch wel geluiden van... God, kunnen we hem de volgende week nog een keertje horen? Ja. <laughs> Marvin Gaye, ja. Marvin Gaye, ja, ja, ja, ja. Lekkere muziek trouwens, Willem, wat je allemaal weer oppakt. Eh, eh, ik heb, eh, vanaf het begin heb ik diverse nummers voorbij horen komen. Ja. Dat is helemaal mijn straatje. Dus, Oh jee, maar, maar, dat wil toch niet zeggen dat ik toch... <laughs> laat maar zeggen, de donkere kant van tussen Ebbe Vloed nou aan het draaien Nee, zeker. Nee, nee, nee. Want ik heb, eh, ik heb er wel een beetje rekening mee gehouden... dat jij natuurlijk voornamelijk soulmuziek draait. Ja. En misschien dat er hier en daar wel iets van eh, muziek tussen zit bij mij. Maar, maar in ieder geval geen duplicaten van wat jij eh, zojuist, zojuist hebt laten horen. Dus. Nou, en, en so be als het goede nummers zijn. Ja, dan maakt het ook niet uit. Dat is ook wel weer. Zo is het ook. Ik neem je eventjes mee naar de kleedkamer van Bob en Earl. Wat vind je daarvan? Lijkt me een goed plan. Zo. Shake, shake, shake a tail baby, Shake, shake, shake the ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is leuk voor de luisteraars die in Haarlem meeluisteren. De Haarlem Shuffle. Haarlem Shuffle. Ja, ze gingen van links naar rechts, ja. hey, weet je, eh, Willem, mijn vader, hè? Ja. Dat was een rollende steen, dus je dat? Meen je dat? Ja, nou? als ik thuis kwam, dan hoorde ik hem al door de gang heen rollen. Oh. En dan oh.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 Ja. Maar, ja, uh, wat, wat, moet ik je nou van zeggen? Nou, je hebt het, had het over Shaft Team of zo? Shaft Team, ja. ja. je moet, misschien als ik het hoor, wil dat je, ik zou zeggen van nou... Nou, zullen we een, een poging wagen dan? Ja, doe maar, doe maar. Raadje Plaatje met Willem Bruist en Charles Duif. Is dat van het... Da, da, da, da, da, Dat ding. Ja, ja. En als jij raadt dat het van Isaac Hayes is, dan heb je het goed. <laughs> nou, dat had ik niet geraden, Willem. Nou, nee. Ja, dat is goed. Ik draai hem voor je. Ja. spannende films eh, waren dat ook van Shaft, hè? Dat was Shaft, Samuel eh, eh, Jackson, hè? Ja, die, uh, ja, die negen die speelt zo fantastisch goed. Heb jij dat ook, Willem, als jij nou... want we hebben het nou over, over film. Als je naar Nederlandse series kijkt, hè? Mhm. en je vergelijkt dat met Engelse. Ja. als je bijvoorbeeld Luther, dat is ook zo'n serie met, met zo'n neger erin. Die, die, die, ja, het gaat niet om of het een neger of een blanke is. Nee. Er zijn ook Banks, vind ik ook hartstikke goed. Maar die detectives, die Engelse detectives, zeg maar. Ja. Die, en als je dan naar Flikker Maastricht eh, kijken of Flikker Rotterdam... of weet wat, meer van die flikkers. <laughs> ik weet het allemaal niet. Nou, in juni, <laughs> ik heb gewoon in juni krijgen we Flikker Zandvoort. Oké. Ja, nee... Uh... Nee, maar dat vind ik lang zo goed niet, lang zo spannend niet als die Engelse series. Nee, maar dat komt, dat komt nou, omdat vertel. de Nederlandse taal leent zich daar niet voor. Dat, is dat het? Ja, kijk, eh, in, bijvoorbeeld op zijn Engels zeggen ze dan van... Eh, eh, kom hier, je baas en je mother. Hm, hm, hm. Ja, ja. En hier zeggen ze, kom hier boef, ik pak je bij je kladden. <laughs> kijk, dat is al een verschil. <laughs> Oké. Ja, maar zou het ook aan het uh, acteertalent liggen? Of, of Nee, nee, nee. Nederland heeft hele goede acteurs, hele goede actrices. Ehm, ik geef gewoon de schuld aan de scriptschrijvers. Nou, het zou kunnen. Het zou kunnen. je luistert nog steeds naar de Soul Train. De ZFM. En, eh, mijn naam is Willem Peruist. Maar dat had je vast wel gehoord, denk ik. We gaan verder met de stylistics. De lampjes mogen wat naar beneden en de rugnummers mogen op. You Are Everything. En eh, ja, ik krijg heel veel respons van eh, de mensen uit Zandvoort zelf. Die ontvangen ons natuurlijk eh, via de radio. Dankjewel. Fijn dat je luistert. de Jackson 5. Die brengen ons weer bijna op 10 voor 10. Nog 10 minuutjes te gaan. We gaan hem met Stevie Wonder. Stevie Wonder. Dan gaan we weer verder met de Skyliners. Since I Don't Have You. Je kent deze al van Extra Rose. Maar ik vind deze persoonlijk toch mooier. Since I Don't Have You. En zoals ik al zei, extra eh, Axel Rose. Axel was de zanger van Guns N' Roses. Die had het nummer ook uitgebracht een solo project. En er was een, uh, gewoon een cover op dit nummer. Nothing Like The Real Thing, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, dan gaan we mooi snel. Stop in the name of love. Nou ja, stoppen, dat, eh, dat doen we zeker. We zijn er weer toe aan het eind van uh, het soulprogramma van ZFM Zandvoort. Ofwel genaamd Soul Train. Ik wil graag iedereen bedanken eh, voor de verzoekjes van, die, ja, die jullie afgelopen week naar me toegestuurd hebben. Door middel van een, een Facebook berichtje of een mailtje of een WhatsAppje of wat dan ook. Ik ben ontzettend blij mee natuurlijk. Ik wil eh, vanavond eh, speciaal bedanken uh, ja, Little Jamaica. Het is toch fijn dat, hij ook luistert. En die naam die ga je nog vaak tegenkomen. Jawel. Was dit nou de allerlaatste Soul Show? Nee. Volgende week woensdag zijn we er weer. Weer van 8 tot en met ja, 10 uur. 8 tot 10, ja, ik zeg het goed, 8 tot 10. En... eh. Ik ben dan niet de hekkersluiter. De hekkersluiter dat is uh, Charles Duif. En die doet het eh, op zijn eh, eigen gereden manier tussen app en vloed. Maar goed, dan moet je ook wel een beetje eigen gereid voor zijn om dat soort programma's te maken natuurlijk. Hij was er vanavond eventjes bij en ja, ik weet het niet. Charles, ben je er nog? Ja, ik ben er nog hoor. Oh, je bent er nog natuurlijk. nou, dat is goed. Jij mag het zo meteen overnemen van mij.